Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Justitie denkt dat er meer slachtoffers aangifte gaan doen tegen de man uit Etteleur... die verdacht wordt van seksuele afpersing van vrouwen en meisjes. Er zijn zo'n 170 slachtoffers, terwijl er nu 19 aangiftes binnen zijn. De verdachte zou de meisjes hebben verleid om naaktfoto's te sturen... om ze vervolgens af te persen. In enkele gevallen zette hij beelden online. Het OM wil nog niet vooruitlopen op een strafeis, maar vindt het een heftige zaak. U kunt zich wel voorstellen dat het eh, hele ernstige feiten zijn met eh, jonge slachtoffers eh, die langdurig zijn afgeperst met seksueel getint materiaal. Ehm, dat sommige slachtoffers heel vergaand seksuele handelingen hebben moeten verrichten. en dat daar in het algemeen stevige straffen op staan. In Brabant is een veehandelbedrijf stilgelegd omdat daar koeien en kalven werden mishandeld. Ze kregen stroomstoten van medewerkers en werden geprikt met een hooivork, blijkt uit geheime opnames. Dieractivisten hebben beelden verspreid omdat ze vinden dat de NVWA veel te laat heeft ingegrepen. Wij vinden dit een eh, behoorlijk hypocriete reactie van de NVWA. Want notabene in 2022 stonden ze daar zelf en hebben ze exportvergunningen afgegeven voor zieke dieren op dit bedrijf. Dit is ronduit dierenmishandeling. G-Star heeft ruzie met een kledingfabriek... en moet misschien miljoenen aan schadevergoeding betalen. De fabriek kreeg plotseling geen bestellingen meer van het kledingmerk... en stapte daarom naar de rechter met een claim van 16 miljoen. De rechtbank vindt dat G-Star inderdaad niet goed gehandeld heeft... maar besluit pas later hoeveel geld ze moeten betalen. En de krokusjes poppen uit de grond en het zonnetje schijnt weer wat vaker. Grote kans dat je ze nu weer ziet. Schattige baby eentjes die achter hun moeder aanwaggelen. Hartstikke lief, maar adopteer ze niet als huisdier, waarschuwt de vogelopvang. Die ziet dat de eendjes van straat worden geplukt door mensen die zo'n beestje thuis op willen voeden. Maar dat is niet goed voor ze. De eendjes kunnen elkaar gaan verdrinken of doodpikken. En omdat ze wennen aan mensen, kunnen ze daarna niet meer overleven in de natuur. Niet doen dus. Krijg je nog het weer? Vanavond trekt het verder dicht. Kan ook gaan regenen. Morgenochtend eerst ook nattigheid. Smiddags weer vaker zon. Het waait opnieuw wel hard en het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. Kapotte vrachtwagen op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij Afrit IJmuiden. Blokkeert de rechte rijstrook, zorgt voor 7 kilometer file zodoende met 20 minuten vertraging. A6 Muiden-Lelystad, bij Lelystad 4 kilometer met een kwartier vertraging. A9 Diemen-Alkmaar, bij knooppunt Velzen 21 kilometer file. Je komt vanaf Afrit AMC al in de langzaam rijdend verkeer terecht met een half uur vertraging. Ongeluk op de A10, ringweg van Amsterdam vanuit de Nieuwe Meer naar Koenplein bij de Koentunnel. 8 kilometer file. Vanuit het Watergaasmeer eh, bij, uh, nee, bij knooppunt Watergaasmeer nog eens 16 kilometer file. Loopt door tot aan het Koenplein met 40 minuten vertraging. En 40 minuten vertraging vanuit het Koenplein naar uh, Landsmeer. Bij Landsmeer staat 22 kilometer file.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 Skip a beat and move in my body. Yeah, slow. Come on and dance with me. over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, why? Tell me why Can't you just reminding me of when we said forever I know exactly what you're doing Or when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why de hoofdpunten van het NOS-journaal. Demonstranten hebben de toespraak van de Franse president Macron in Den Haag verstoord. Macron sprak over de toekomst van Europa. En op spandoeken werd hij een president van geweld en hypocrisie genoemd. In de grote zaak over seksuele afpersing liggen inmiddels 19 aangiftes van vrouwen en meisjes, zegt het OM. De verdachte uit Ettenleur zou meer dan 100 meisjes en vrouwen hebben verleid om naaktfoto's te sturen, om ze vervolgens af te persen. Twintig asielzoekers in de crisisnoodopvang in Purmerend zijn sinds gisteren in hongerstaking. Ze noemen de omstandigheden in de twee grote tenten waarin ze zitten inhumaan.